Er mogen geen wapens meer worden geleverd aan Libië. Dan worden de banktegoeden van Gaddafi en zijn naasten bevroren en mogen ze niet meer reizen. Verder staat in de resolutie dat het internationaal strafhof in Den Haag zich over het geweld tegen anti-regeringsbetogers moet buigen. Onderzocht moet worden of Gaddafi zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Afgelopen avond zei president Obama dat Gaddafi moet opstappen. Als een leider alleen kan aanblijven door zijn eigen volk met geweld te onderdrukken... dan heeft hij zijn legitimiteit verloren en moet hij vertrekken, zei de Amerikaanse president. Het is voor het eerst dat Obama het vertrek van Gaddafi eist. Tot nu toe zei hij alleen dat het Libische volk bepaalt wie de leider is. In Limburg zijn bij een brand in een stal 200 stieren omgekomen. De meeste dieren zijn gestikt, andere moesten worden afgemaakt. De brand brak rond middernacht uit in een stal in Kessel in Noord-Limburg. Vermoedelijk is kortsluiting ontstaan. Bij de brand kwam asbest vrij. De komende dagen wordt asbest in de omgeving van de stal geruimd. De Space Shuttle Discovery is aangekomen bij het internationale ruimtestation ISS. De zes bemanningsleden van de Discovery blijven elf dagen in de ruimte. Ze brengen een nieuwe module naar het ISS en maken twee wandelingen in de ruimte. Het is de 39ste en laatste ruimtereis van de Discovery. Geen enkele andere Space Shuttle heeft zoveel missies uitgevoerd. Het weer, zwaar bewolkt en af en toe regen. Aan zee staat een krachtige noordwestenwind. Het koelt vannacht af tot een graad of vijf. Morgen opnieuw bewolkt en regenachtig en het wordt dan 7 graden.